Hij vindt dat er een eind moet komen aan het don't ask, don't tell beginsel. Dat beginsel verbiedt het leger om militairen te vragen naar hun seksuele geaardheid, maar bepaalt ook dat homo's ontslagen worden als hun geaardheid uitkomt. President Obama heeft beloofd dat hij het voor homo's in het leger gemakkelijker zal maken. De regering vindt dat de politiek erover moet beslissen en niet de rechter. Informateur Cenk Willing verwacht pas maandag zijn eindverslag af te hebben. Hij praat vandaag nog met zijn voorganger Opstelten en met voorzitter Van der Linden van de Eerste Kamer. Gisteren zeiden de fractieleiders Rutte, Wilders en Verhagen tegen Cenk Willing dat ze er alle vertrouwen in hebben dat de formatie van een rechtskabinet... met gedoogsteun van de PVV gaat lukken. Wel zei Wilders dat er nog een paar stevige knopen moeten worden doorgehakt. In de Amerikaanse plaats San Bruno in Californië zijn na, een explosie tientallen huizen door een brand verwoest. Het is nog onduidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt. Ook is het niet duidelijk of het gaat om een gasexplosie. Het vuur verspreidt zich nog steeds en de brandweer heeft moeite de brandhaarden onder controle te krijgen. Voor zover bekend is één iemand gewond geraakt. Japan maakt zich zorgen over de toenemende militaire activiteiten in de regio. In een rapport van het Japanse ministerie van Defensie staat dat de Chinese marine het afgelopen jaar zich vaker heeft laten zien. Zo werden in april een aantal onderzeeërs en oorlogsschepen op ruim 100 kilometer van Japan gesignaleerd. De Japanse regering wil dat China duidelijk maakt waarom de schepen zo dicht bij de kust lagen. Het weer, het is mistig en minima rond de 11 graden.